Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen zijn de afgelopen maanden gedaald. Het gaat om een daling van bijna 6%, heeft makelaarsvereniging NVM uitgezocht. De gemiddelde koopwoning werd het afgelopen kwartaal voor zo'n 425.000 euro verkocht. Eerder in het jaar was dat nog zo'n 450.000. Vergeleken met een jaar geleden is er wel nog een kleine stijging. Het gaat volgens de Amerikaanse president Biden lang duren voordat Florida is hersteld van orkaan Ian. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het rampgebied. Vanuit een helikopter zag hij wat de schade is. We're not leaving till this gets done. I promise you that. You gotta start from scratch. Gotta move again. And it's going to take a lot, a lot of time. Not weeks or months. It's going to take years. Het duurt geen weken of maanden, maar jaren voordat alles is hersteld, zei hij. Maar Florida staat er niet alleen voor. Door de orkaan zijn naar schatting 100 mensen omgekomen. YouTube heeft reclames laten zien van snus. Daar kwam nu.nl achter. Snus, dat zijn zakjes met tabak die je tussen je wang of onder je lip moet stoppen. Die zakjes zijn hartstikke illegaal in Nederland. YouTube heeft de advertentie verwijderd en geeft toe de regels te hebben overtreden. Ze noemen het zelf ook een gevaarlijk product. En dan de Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Die wordt door veel mensen gebinged op het moment. Slachtofferhulp Nederland is daar minder blij mee... en wil dat Netflix die serie offline haalt. De Jeffrey Dahmer Story vertelt het waargebeurde verhaal van de seriemoordenaar... die in de jaren 80 en 90 17 mannen op gruwelijke wijze om het leven bracht... hun lichamen bewaarde en soms ook opat. Volgens slachtofferhulp hebben zij ook klachten binnengekregen. Nabestaanden ervaren na een moord op een dierbare ook vooral eh, eh, een gevoel van controle. Nou, en het maken van zo'n serie en geconfronteerd worden met zo'n serie zorgt voor secundaire victimisatie. Ook in de VS is er kritiek op de serie. Dahmer zou als seriemoordenaar te menselijk worden neergezet... en nabestaanden wisten niet dat de serie eraan zat te komen. Het weer nog in het noorden wat stapelwolken. Verder wordt het overal een prima herfstdag met veel zon en 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio is voorbij. Nog vijf minuutjes vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum. En bij knooppunt Badhoevedorp op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is de vertraging ook vijf minuten door 4 kilometer file.